De drie eilanden zijn vanaf middernacht bijzondere gemeenten van Nederland en ze geven de voorkeur aan de dollar boven de euro. In de winkels kan nog tot februari met de Antilliaanse gulden worden afgerekend. Vandaag waren de banken op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba de hele dag dicht om de omschakeling voor te bereiden. De winkeliers prijzen hun artikelen tot de zomer nog dubbel, zodat iedereen kan controleren of de prijzen niet heimelijk worden verhoogd. Oekraïne heeft een flink deel van zijn voorraad hoogverrijkt uranium naar Rusland gebracht. Daar wordt het onschadelijk gemaakt. Het gebeurt om te voorkomen dat het uranium in handen valt van criminelen of terroristen. Oekraïne krijgt er laagverrijkt uranium voor terug waarmee dan onderzoek kan worden gedaan. Volgens de BBC bestond het transport uit 50 kilo hoogverrijkt uranium, genoeg om twee atoombommen te maken. Over de operatie was een akkoord gesloten met de Verenigde Staten. President Obama liet vanaf zijn vakantieadres in Hawaii weten dat hij blij is met het onschadelijk maken van het uranium. Oekraïne erft het uranium toen de Sovjet-Unie uiteenviel. In Zuid-Afrika hebben tot nu toe een kleine kwart miljoen Zimbabwanen een verblijfsvergunning aangevraagd. Vandaag is de laatste dag dat de illegale Zimbabwanen hun formulieren kunnen invullen. Tot nog toe werden ze in Zuid-Afrika gedoogd. Maar iedereen die op 1 januari geen vergunning heeft aangevraagd zal worden uitgezet. Die maatregel leidde vandaag tot lange rijen voor de overheidskantoren. Iedereen die om middernacht nog in de rij staat mag alsnog een formulier invullen. Er wonen bijna 2 miljoen Zimbabwanen in Zuid-Afrika. Ze hebben het doorgaans niet gemakkelijk en zijn soms het slachtoffer van geweld van Zuid-Afrikanen die vinden dat ze hun banen inpikken.